Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vorige week werd opgepakt na de brand in de kathedraal van Nantes... en later weer is vrijgelaten, is opnieuw gearresteerd. Meldt het Openbaar Ministerie. Volgens dagblad Le Monde is de 39-jarige Rwandees... die als vrijwilliger voor het bisdom werkte, aangeklaagd voor brandstichting. Na zijn eerdere ontkenning zou hij nu hebben toegegeven... dat hij de drie branden in de kerk heeft aangestoken, schrijft de krant. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De man zit in voorlopige hechtenis zijn advocaat zegt dat hij spijt heeft en dat hij meewerkt aan het onderzoek. Noord-Korea heeft voor het eerst sinds de wereldwijde corona-uitbraak... nu ook een vermoedelijke besmetting gemeld. Volgens het staatspersbureau gaat het om iemand die drie jaar geleden Noord-Korea ontvluchtte... en die half juli terugkeerde naar de stad Kaesong. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft die stad afgesloten van de buitenwereld... en de noodtoestand afgekondigd. Iedereen die vanuit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk terugkomt... moet twee weken in quarantaine, dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Spanje verdwijnt van de lijst met veilige landen... omdat daar het aantal coronabesmettingen toeneemt. In een reactie op het besluit benadrukt Spanje... dat het vooral om lokale en gecontroleerde uitbraken gaat. Orkaan Hanna is met windsnelheden van 145 km per uur de Amerikaanse staat Texas binnengetrokken. Het gebeurt rond 5 uur lokale tijd in de buurt van Port Mansfield, ruim 200 kilometer ten zuiden van de stad Corpus Christi. Texas is een van de staten waar het aantal coronagevallen de afgelopen weken hard is gestegen. Ook in de kuststrook waar de orkaan nu aan land is gegaan blijft het aantal besmettingen toenemen. Desondanks zeggen de autoriteiten voorbereid te zijn op de orkaan en ook op de mogelijke schade. Er wordt rekening gehouden met overstromingen door hevige regenval en een gevaarlijke stormvloed.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 rock the rhythm, you beat my drum hard. My body rock the rhythm, you beat my drum hard. My body rock the rhythm, you beat my drum hard. I, I got the het The sunshine. The dark was all mine. Check out the bass line. shine a little light. This busy living has left us without light shadows we know just need to hear this amazing new beat that's happening.